10 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Nederland stuurt binnen enkele dagen hulp naar Suriname... om de druk in ziekenhuizen met coronapatiënten op te vangen. Minister De Jonge zegt dat er ook medisch personeel die kant op gaat. Hij noemt de situatie schrijnend. In Suriname is gisteren opgeschaald naar het hoogste risiconiveau. Dat houdt in dat de situatie uiterst onbeheersbaar is. Er is een tekort aan zuurstof en aan vaccins. In de laatste week van juni krijgt Suriname vanuit Nederland ook 500.000 tot 750.000 AstraZeneca-vaccins. Steeds minder mensen kijken naar de coronapersconferenties van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge. Gisteren waren het er ruim 3 miljoen. De vorige persconferentie op 11 mei werd nog door bijna 4 miljoen mensen gezien. En de keer daarvoor waren er 4,7 miljoen kijkers. Gisteren werden nieuwe versoepelingen aangekondigd. Zo mogen vanaf volgende week zaterdag bioscopen, musea en theaters onder voorwaarden weer open. En ook mag de horeca weer gasten binnen ontvangen. Waarnemend gouverneur in Limburg, Johan Remkes, wil dat oud-gedeputeerden een langere periode geen klussen mogen doen voor de provincie. Nu is dat één jaar en hij wil daar volgens 1 Limburg twee jaar van maken. Remkes werd aangesteld als waarnemend commissaris om de bestuurscultuur in Limburg te verbeteren... na een subsidieschandaal rond een oud-gedeputeerde van het CDA. De VS komt met nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. Die zijn gericht tegen negen staatsbedrijven... waarmee Amerikanen nu geen zaken meer mogen doen. Aanleiding is de ontvoering vorige week van journalist Protasevich en zijn vriendin. President Biden noemt de arrestatie een directe schoffering van alle internationale normen. Washington werkt samen met de EU aan gerichte sancties tegen de top van het Wit-Russische regime. Het weer in het noorden nog wat bewolking, in het midden en zuiden zon. Vanmiddag in het binnenland wat stapelwolken. blijft droog, temperatuur maximaal 20 graden. In het noorden iets kouder. Morgen volop zon, dan wordt het 18 tot 23 graden.